Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Australië opgepakt. In en rond Sydney en Brisbane deden honderden agenten invallen. Het was de grootste antiterreuractie ooit in het land. Vorige week verhoogde Australië het dreigingsniveau voor aanslagen. Aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat zouden een bedreiging vormen. De eerste dag van de algemene beschouwingen is ongebruikelijk laat geëindigd. Kort na één uur vannacht waren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer klaar met hun debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Vorig jaar waren ze om acht uur s'avonds al klaar. De komende dag antwoordt premier Rutte. Het debat gaat om half elf verder. Een van de belangrijke onderwerpen is het veranderen van het belastingstelsel. De oppositie wil dat het kabinet daarmee opschiet. Spanje neemt de Nederlandse Patriot-missie in Turkije over. Als ons land eind januari de Nederlandse militairen en apparatuur terughaalt... neemt Spanje het werk over, zegt de Spaanse minister van Defensie. De Patriot-raketten moeten voorkomen dat raketten uit Syrië in Turkije belanden. De verdediging is tot nu toe niet in actie gekomen. De Nederlandse wapensystemen zouden toe zijn aan onderhoud. Ook zou verlenging van de missie een te zware wissel trekken op het personeel. Rond de wedstrijd Ajax-Paris Saint-Germain zijn in Amsterdam en Utrecht zeker 80 mensen opgepakt. Supporters van beide clubs zijn gearresteerd, maar ook aanhangers van FC Utrecht. Ze zitten vast vanwege wapenbezit, openbare dronkenschap en verstoring van de orde. In Utrecht werden de meeste mensen opgepakt, zeker 56. De Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Paris Saint-Germain eindigde in 1-1. Bayern München won met 1-0 van Manchester City... en Barcelona Apuel Nicosia eindigde ook in 1-0. Chelsea en Schalke 04 kwamen niet verder dan 1-1. Het weer, vannacht plaatselijk nevel of mist. Overdag warm nazomerweer. Veel zon, het wordt maximaal 25 graden. In het zuiden kan wel mogelijk een bui vallen.